Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Groningen looft 10.000 euro uit... voor de tip die leidt naar de afperser van supermarktketen Jumbo. De afgelopen weken zijn weliswaar honderden tips binnengekomen... maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. In mei, juni en juli kwam een aantal bomdreigingen binnen bij Jumbo-filialen. Eerst waren alleen winkels in Groningen het doelwit, later ook een in Zwolle. De grote steden moeten meer budget en bevoegdheden krijgen, vindt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Hij zei dat in een lezing die hij vanavond gaf. Ook vindt hij dat er een minister voor grote steden en metropoolregio's moet komen. En wil hij de bestuurlijke structuur van Nederland omkeren. Niet de landelijke, maar de lokale overheid aan de top van de bestuurspyramide. Alle peuters moeten naar de kinderopvang kunnen. Of de ouders nu een baan hebben of niet, dat wil het kabinet, blijkt uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag. Minister Ascher van Sociale Zaken stelt hiervoor 60 miljoen euro beschikbaar aan de gemeenten. Ongeveer 10.000 peuters gaan nu, voor ze naar de basisschool gaan, niet naar de opvang. Vaak omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. De film Glukov is een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Gouden Kalveren op 2 oktober. Het drama over een vader en zoon heeft tien nominaties in de wacht gesleept, zoals die voor beste film en beste regie. Bloed, zweet en tranen over het leven van André Hazes kreeg acht nominaties, waaronder die voor beste film en beste acteur. Voormalig waterskiester Willy Stelen is overleden. Zo behoorde in de jaren 70 tot de wereldtop in haar sport. In 1968 was ze als 14-jarige al Nederlands kampioene. Een titel die ze daarna nog enkele keren binnenhaalde. In 1972, toen waterskiën een demonstratiesport was... won ze bij de Olympische Spelen in München goud en zilver. Willy Stelen is 61 geworden. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. in maart kan wat mist ontstaan, minima tussen 9 en 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en soms breekt de zon even door.